Stubenitski met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers maakt zich geen zorgen over de situatie van vijf Nederlandse banken. Vanmorgen werd bekend dat kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van vijf banken heeft verlaagd. De Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Volgens Moody's hangt de afwaardering samen met de crisis rond de euro. Wekers zei in reactie dat er geen aanleiding is nu te veronderstellen dat ze in de problemen komen. Vier oud-commando's van het Bosnisch-Servische leger hebben zelfstraffen tot 43 jaar gekregen voor een rol bij de massa-executies in Srebrenica. Het zijn tot nu toe de hoogste celstraffen die een rechtbank in Bosnië heeft uitgesproken voor betrokkenheid bij moordpartijen. Het viertal vermoorde in de zomer van 1995 zo'n 800 mannen uit de Bosnische moslim-enclave. De rechter acht het viertal schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Woningcorporatie Portaal in Baren heeft een tekort van 550 miljoen euro. Het komt doordat Portaal risicovolle financiële producten heeft afgesloten die, die een verzekering bieden tegen rentestijgingen. Eerder kwam woningcorporatie Vestia hierdoor in grote problemen. Portaal zegt dat het tekort geen problemen oplevert. Die kunnen wel ontstaan als de rente verder daalt. De corporatie staat al onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. In Boskoop in Zuid-Holland zijn twee agenten omvergereden toen ze een vermoedelijke inbreker wilden oppakken. De agenten zagen de man een huis uitkomen en in een auto stappen. Ze probeerden hem tegen te houden, maar de man gaf gas en sleurde een van de agenten mee. Die raakte licht gewond. De andere agent viel en schoot nog op de auto, maar de inbreker ontkwam. De man werd uiteindelijk door andere agenten opgepakt in een weiland. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind en het is 18 tot 21 graden. Morgenochtend vooral in het oosten een bui. Smiddags is het vrijwel overal droog. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files in de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 4 kilometer. En 2 kilometer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag richting Arnhem 4 kilometer tussen knooppunt Lunette en Driebergen. Dan op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 2 kilometer kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en afrit en Older 3. En op de A28 Utrecht Amersfoort voor Leusden-Zuid ook 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Het was even rennen vliegen deze vrijdagmiddag. Maar we zijn gewoon weer netjes in de studio. Even over de klok van drieën, tijd voor de hitlijst van Europa. Jaargang 22 alweer, aflevering 24. En vandaag de 15e juni alweer van 2012. In de lijst in totaal alweer 17 eh, stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers. En dan blijft er één plaat over. En vandaag ook dus maar één nieuwe binnenkomen. Ik denk dat ook één plaat eruit gaat. Lickily, I Follow Rivers na 17 weken verdwijnt die uit de lijst van Europa. Een goede week voor What The Fuck, WTF en The Bob. In totaal 8 plaatsen winst voor die plaat. En de Babysitter Circus en John Mayer. En jullie It's Gonna Be Alright van de Babysitter Circus. En Shadow Days van John Mayer, dat zijn de platen die met 12 plaatsen de snelste dalen zijn van deze week. Langs net als vorige week, maar dan nu een weekje langer, alweer 17 weken Train en Drive-By.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 We never broke it up. But now deja vu, but I thought this can't be true, cause Train en Drive-By. Ondertussen staat de plaat alweer 17 weken in de lijst en daarmee de langst van deze week. De plaat zakt wel van 36 naar 38. En eerder dit jaar brachten de Sister Sisters hun eh, nieuwe single of promo Shady Love uit. Daarmee scoorden ze een eh, bescheiden hitje. Alicia Bank en Sister Sister Jake Shares zonder haar eh, alias Crystal Pepsi waren toen te gast op dit nummer. En op 13 mei kwam dan de eerste officiële single Only the Horses uit. En twee weken later volgde ook nog eens het vierde album Magic Hour. Voor Only the Horses werkte ze samen met producer Colvin Harris. En op dit moment als je met Colvin Harris samenwerkt, dan kan je toch wel rekenen op een goede hitnotering. En dat hopen de Sister Sisters dan ook natuurlijk. Een goede zomerrit. Een heerlijk nummer met hier en daar momenten die toen terugdenken aan het begin van de jaren 90. De Eurodance die toen eh, uitkwam. Op 37 de Sister Sisters en Only the Horses. tonight 14e week dat hij nu in de lijst van Europa staat, zakt Jason Hulam met Breeding van 31 naar 34. dan gaan wij eens achterom kijken naar hoe de lijst er dan uitziet. Natalia Kills en Kill My Boyfriend zakt in de 15e week van 39 naar 40. Van 37 zakken naar 39 in de 16e week Simple Plan en Kaneen en The Summer Paradise. Langs genoteerde plaats van dit weekend is Train and Drive By. De plaats staat alweer 17 weken erin zak zakt twee plaatsen naar 38. De 66 Sisters Only the Horses komen nieuw binnen op 37. En 36 is voor Chris Brown Turn Up The Music. 35, 5 plaatsen verlies in de 14e week. Epic van eh, Quintino en Sandro Silva. Jason Rulo zijn Breeding zakt dus 3 plaatsen naar 34 in de 14e week. En Hot Ray Honestly zakt er 10 in de 11e week. John Mayer en Shadow Days is ook flink onderweg aan het gaan. Maar nou, onderaan gaan dan, om te zeggen zelfs. Van 20 namelijk naar 32 in de 13e week. En ook 13 weken in lijst, maar dan zag ik het van 24 naar 31. Dat gaat Nickelback en Lullaby. De plaat die 8 plaatsen omhoog gaat en vorige week binnenkwam op 38 en nu dus terug te vinden is op 30, is van WTF. En die heet Dabob.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 上。 time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 Terrorism eh, met Ryan Taylor en The Fighter. De derde week gaat die plaat omhoog en wel van 33 naar 27. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag draait het eh, veel om bewolking. En uit die bewolking viel vanochtend toch wel geruime tijd wat regen. Vanmiddag is het dan tijdelijk even droog met wat zon, maar later gaan er weer buien vallen. Daarbij kan het zelfs tot onweer gaan komen. De zuid- tot zuidwestelijke wind die waait meest matig, temperatuur stijgend naar een graad of 19. En vanavond en de komende nacht dan is het eh, bewolkt en valt er eh, regelmatig een bui. De zuid- tot zuidwestelijke wind die waait overwegend matig, temperatuur dalend naar een graad of 14. Morgen dan weer geregeld eh, de zon te zien. Het blijft eh, de hele dag droog. En een zuid- tot zuidwestelijke wind die waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Temperatuur ook morgen zo'n 19 graden. En zaterdagavond in de nacht naar zondag zijn er weer flinke opklaringen en blijft het droog. zuidwestelijke wind die waait vrij krachtig in de polder. Krachtig tot hard zelfs aan zee. Windkracht 6 en de temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 13. Zondag schijnt ook geregeld de zon, maar vooral later op de dag kan er een bui vallen. Een zuidwestelijke wind die neemt af, naarmate de temperatuur stijgt naar een graad of 19. Na het weekend vooral regen, regen en nog eens regen. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam.

I feel your aura. Jump out at the remote. I get in my flag and saucer. I make you call me daddy, even though you ain't my daughter. Maybe I ain't talking books when I said that I can take you across the border. I'm young and free. I'm London G. I'm tongue in cheek, so baby give me some tongue and cheek. Slow and steady for me, go on like a jetty for me, and say the word soon as you're ready for me. I'm ready for yeah. Hit 'em all, switch it up in my perfume Soak into your sweater Say you'll be here soon Sooner the better No option for you saying no I run this game Just play a role Follow my lead What you waiting for? Thought it over and decided Tonight is your night days are over Baby, she's over I, I, I'm ready for you I decided to give you all of me Baby, come closer Baby, come closer I, I, I'm ready for you Nothing on but which days are over. Her days are over, oftewel Rip en Rita Ora samen met Tiny Tampa. In de derde week dat de plaat nu in de lijst staat, gaat die twee plaatsen omhoog van 28 naar 26. Een plaat die het wat sneller doet, althans sneller omhoog gaat, want in de tweede week gaat hij van 32 naar 25. De Far is movement samen met Cover Drive. Turn up the love.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 all low on the floor. I got a crew that'll handle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 your time is running time released afresh. No, it ain't over yet. Big Hoops. Bigger the better. En zo heet het liedje van Nelly Furtado. Ik heb nog één plaat voor je te gaan voor we de top 20 ingaan. Daarom nog even een kort overzichtje van de nummers 30 tot en met 21. En op 30 vinden we dan WTF, e de Bob, met 8 plaatsen winst een goede tijger deze week van 38 naar 30. En de Babysitter Shakers, is Gonna Be Alright, zakt 12 plaatsen in, in de zesde week naar 29. 28, 7 plaatsen winst in de tweede week voor Will and the People, Lion in the Morning Sun. Jim Clash Heroes en Ryan Trader, The Fighter, staat drie weken in de lijst, gaat 6 plaatsen omhoog naar 27. Van 28 naar 26 in de derde week, Rita Ora, Tini Tampa, R.E.P. ofwel RIP. En The Various Movements, Cover Drive, Turn Up The Love in de tweede week omhoog van 32 naar 25. Call Calvin Harris, Neo, Let's Go. In de vierde week omhoog van 29 naar 24. En dan vertaalde we net van 25 naar 23 in de zesde week. Big Hoops, Bigger the Better. Nummer 25, die heb ik zo nog voor je. Edward Sharp en de Magic Zeros, That's What's Up. In de vierde week omhoog van 27 naar 22 de plaat die je gaat missen uit de top, nou, net niet top 20, namelijk nummer 21. Die zakt namelijk van 19 naar 21 in de 11 week. Nicki Minaj en haar Starships. Dit is Edward Sharp en de Magic Magnetic Zeros. That's what's up. You be the king, I be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you a wreck I thought you treat me unkind But you helped me change my mind I'll be the sun, you be the shining You be the clock, I'll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 vierde week gaat Dia Frampton en Kid Cudi Don't Kick the Share. Zes plaatsen omhoog van 26 naar plek en nummer 20. En tot aan het nieuws van 4 uur heb ik er nog eentje voor je klaarstaan. Every Night I Say A Prayer van Little Boots gaat in de zevende week omhoog van 22 naar plek 19.